en het kabinet gaat demissionair verder met ministers en staatssecretarissen van CDA en ChristenUnie. Staatssecretaris De Jager van Financiën wordt nu minister op dat departement. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat wordt minister van Vrom. Verder neemt minister Heers Ballin van Justitie Binnenlandse Zaken erbij. Krijgt minister Rauwvoet voor Jeugd en Gezin ook onderwijs. En doet minister Vragen van Buitenlandse Zaken voortaan ook ontwikkelingssamenwerking. Minister van Middelkoop van Defensie neemt de portefeuille Wonen, Wijken en Integratie over. Demissionair minister Klink is blij dat de Hoge Raad vindt dat het rookverbod ook moet gelden voor cafés zonder personeel. Het hoogste rechtscollege heeft de vrijspraak voor twee rookcafés in Groningen en Breda vernietigd. De rechtszaken moeten door het Hof in Arnhem worden overgedaan. Volgens Klink geldt het rookverbod nu weer overal. In de gevangenis van heer Hugo Waard is een man aangehouden voor een moord uit 2002. De 48-jarige man zou een man van 28 hebben doodgeschoten. De moord zou zich hebben afgespeeld in het drugscircuit. Het cold case team van de politie kwam de man vorig jaar op het spoor na een tip. Hij zit in heer Hugo Waard een gevangenisstraf uit voor gewapende overvallen in Duitsland. Bij de aardbeving in Haiti zijn mogelijk veel minder doden gevallen dan de Haitiaanse regering zegt. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldomroep. Het officiële dodental staat op 217.000. Maar volgens de Wereldomroep kan het werkelijke dodental nooit hoger zijn dan 100.000. De Wereldomroep baseert zich onder meer op een rondgang langs begraafplaatsen. De VN zegt in een reactie dat ze geen eigen onderzoek doet, maar uitgaat van de cijfers van de autoriteiten. Het weer, vooral in het zuiden regen, bij een temperatuur van 4 graden.